Door Almegens met het NOS-journaal. De Spaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van Jos B. Die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Op de beelden wordt B door zwaar bewapende politiemensen geboeid in een auto geduwd. Jos B. werd gistermiddag na een tip aangehouden in de buurt van Barcelona. Wanneer hij naar Nederland komt is nog niet bekend. Justitie gaat ervan uit dat hij door Spanje wordt uitgeleverd. Als B. meewerkt aan de procedure kan hij later deze week al naar Nederland komen. Anders kan het 90 dagen duren. Eindhovenaren die hun woning verhuren via Airbnb ontduiken massaal toeristenbelasting. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. In Eindhoven zijn een kleine 250 Airbnb-adressen en maar enkele tientallen verhuurders betalen toeristenbelasting. De mensen die niet betalen vinden de regels niet duidelijk... of ze vinden het bedrag van 3,50 euro per persoon per nacht te hoog. Topmilitairen van het leger van Myanmar moeten worden vervolgd voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat zegt een internationaal onderzoeksteam van de Mensenrechtenraad van de VN. Het gaat om de behandeling van Rohingya die in Myanmar niet als officiële burgers worden erkend en daarom worden onderdrukt en vervolgd. In opvangkampen in buurland Bangladesh zitten honderdduizenden Rohingya. De Mensenrechtenraad vindt dat het internationaal strafhof de zaak in behandeling moet nemen. Oud-studenten hebben door hun studieschuld grote moeite met het krijgen van een hypotheek. Dat blijkt uit een inventarisatie van het interstedelijk studentenoverleg. Volgens dat ISO kijken banken bij het berekenen van de hoogte van een hypotheek naar de oorspronkelijke studieschuld en niet naar het bedrag dat nog openstaat. En dat leidt ertoe dat starters geen woning kunnen kopen, waardoor er opstoppingen ontstaan in de studentenhuisvesting. Het weer bewolkt en het regent, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag lokaal nog een bui. 18 tot 21 graden vandaag.